Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Er komt een avond-lockdown en die gaat zondagavond in. Vanavond is er weer een coronapersconferentie, maar zoals altijd lekt er weer info. Vanaf zondag gaat vanaf 5 uur middags tot 5 uur ochtends een hele hoop dicht zegt verslaggever Ewout Kiviet. Zoals restaurants, cafés en winkels. Eh, de enige uitzondering daarop zijn de supermarkten, de essentiële winkels. Die blijven tot 8 uur open. En eh, verder, het onderwijs blijft open, maar er wordt nog wel gesproken met de onderwijskoepels over mondkapjes in de bovenbouw. Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool en middelbare scholieren moeten in de gang dan een mondkapje op. Ook voor veel sporters zit er slecht nieuws aan te komen. Ook de sportscholen gaan van 5 tot 5 dicht en amateursport mag ook niet tijdens de avondlockdown. De maatregelen gaan waarschijnlijk minimaal voor drie weken gelden. De zorg in ziekenhuizen wordt nog verder afgeschaald. Operaties zoals knie- en heupoperaties gingen op sommige plekken al niet door. Maar nu worden ze door het hele land afgebeld. Ook kritieke zorg lukt in sommige ziekenhuizen niet meer goed. Onze verslaggever sprak minister Hugo de Jonge net. Om het even heel bot te stellen, dreigen er nu mensen te overlijden omdat kritieke zorg niet meer geleverd kan worden? Dat is zeer wel mogelijk, zeker. Maar dit is een hele harde boodschap. Dat is het. Dat is het. Maar de situatie waarin we zitten is ook heel ernstig. Ziekenhuizen kunnen niet garanderen dat bijvoorbeeld chemotherapieën binnen zes weken doorgaan. Dat is normaal wel zo. Officieel zit de zorg nu in fase 2D. Dat is de fase voor code zwart. In die laatste fase moeten artsen kiezen wie een IC-bed krijgt. Er is ook ander nieuws. In drie Limburgse gemeentes geldt tot maandag een noodverordening. De politie mag in Stijnbeek en Sittard-Geleen mensen fouilleren. Je mag niet in groepen de straat op. Op social media gaan berichten rond waarin wordt opgeroepen om net als vorig weekend te gaan rellen. En de politie in Haarlem heeft een eh, hele lading illegale merkkleding in beslag genomen. Ze ontdekten daar een pand vol met namaakkleding, zoals overhemden, truien en spijkerbroeken. Het is nog niet bekend of er ook mensen zijn opgepakt heb ik het weer nog. Er trekt regen over. Vanavond zelfs natte sneeuw in Limburg en de Achterhoek. Het is 4 tot 7 graden nu. Het weekend blijft koud met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag.